Jon van Kam met het NOS Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen... blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut... en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers spreken van een zorgwekkende trendbreuk. Het aantal meisjes uit groep 8 dat kampt met emotionele problemen... is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. De meisjes in het voortgezet onderwijs steeg het percentage van bijna 30 naar ruim 40 procent. Kenneth Starr is overleden, de speciaal aanklager die een sleutelrol speelde in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Clinton. Zijn familie laat weten dat hij is gestorven door complicaties tijdens een operatie. Starr begon in 1994 een onderzoek naar vastgoedinvesteringen van de Clintons, maar vier jaar later kreeg de zaak een extra dimensie. Toen bleek dat de president een seksuele relatie had gehad met stagiaire Monica Lewinsky. In 1998 schreef de aanklager het rapport dat uiteindelijk leidde tot de impeachment van Clinton. Kenneth Starr is 76 jaar geworden. De Tweede Kamer wist niet dat er in Groningen jarenlang veel meer aardgas werd gewonnen dan strikt genomen nodig was. Oud-Kamerleden hebben dat vandaag gezegd voor de parlementaire enquêtecommissie. Gasbedrijf Gasterra bijvoorbeeld had uitgerekend dat voor leveringszekerheid niet meer dan 27 miljard kub gas nodig was. Maar dat werd nooit met de Kamer gedeeld. Er werd in 2013 twee keer zoveel gewonnen. Daarmee werd de dringende waarschuwing van het staatstoezicht op de mijnen in de wind geslagen om zo snel mogelijk minder te winnen. Het staatstoezicht was totdat dat advies gekomen... omdat de gaswinning vanwege aardbevingen te gevaarlijk werd. Ajax heeft in zijn tweede groepsduel in de Champions League een nederlaag geleden tegen Liverpool. De wedstrijd die gespeeld werd in Enfield eindigde in 2-1. De stand bleef lang gelijk, maar vlak voor tijd maakte Liverpool het beslissende doelpunt. Het weer in het zuiden toenemende kans op regen. Vannacht 10 tot 15 graden. Morgen in het zuiden en midden eerst regen.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 I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz, cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Anytime. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause you get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, than Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, cooling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the and I hopped in pursuit like it's Big Poppy lobster. Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could hang tonight. with a plan. But all you gotta do is keep it real with a plan.